Twee uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Door. In Nederland is vorig jaar, net als in de drie jaar daarvoor, het aantal misdrijven opnieuw afgenomen. De grootste daling was in Oost- en Zuid-Nederland, blijkt uit de CBS-veiligheidsmonitor. Daarvoor werden 81.000 mensen ondervraagd over delicten die ze hebben meegemaakt en hun gevoel van veiligheid. De monitor geeft daardoor ook een beeld van zaken waarvan mensen geen aangifte doen. CBS komt op bijna 4,5 miljoen misdrijven. Bij de politie komen nog geen miljoen aangiftes binnen. Noorwegen heeft de rechten van massamoordenaar Breivik niet geschonden door hem alleen op te sluiten. Noorse gerechtshof heeft dat bepaald en wijst daarmee een uitspraak van een lagere rechter van de hand. Breivik zit een celstraf van 21 jaar uit vanwege een bomaanslag in Oslo en moorden op het eiland Utøya, waarbij in 2011 77 mensen omkwamen. De massamoordenaar zit vrijwel permanent in een isoleercel. Breivik vindt dat hij niet genoeg privacy en bewegingsvrijheid heeft. François Fillon trekt zich niet terug als presidentskandidaat voor de Franse Republikeinse Partij. Ondanks het fraudeonderzoek naar hem en zijn vrouw blijft hij in de race voor de verkiezingen. Fillon legde vanmiddag onverwacht een verklaring af. Daarin noemde hij het fraudeonderzoek een politieke afrekening. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij zijn vrouw heeft betaald als parlementair medewerker, terwijl ze dat werk nooit zou hebben gedaan. Nederland is een nieuwe wielerwedstrijdrijker, de Hammer Series. De driedaagse profkoers wordt begin juni in Limburg gehouden. De wielrenners beklimmen onder meer zeven keer de Vaalserberg... waarvan de top met ruim 320 meter het hoogste punt van Nederland is. De Hammer Series worden door de World Tour ploegen zelf georganiseerd. Tom Dumoulin heeft alvast gezegd dat hij meedoet. Het weer vanmiddag eerst droog en wat zon. Later vanmiddag en vanavond weer regen. Vooral in het zuiden en zuidoosten. Vannacht waait het hard. Morgen overdag is het weer wat rustiger. En ook dan wordt het zo'n 9 graden. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Na een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto staat op de A20 bij Rotterdam richting Gouda... tussen Schiedam en Rotterdam Centrum... drie kilometer file met ruim 20 minuten vertraging...